In totaal kunnen 110 miljoen Russen hun stem uitbrengen. De stembureaus in het oosten van Rusland zijn inmiddels alweer gesloten. En de laatste stemlokalen gaan om 6 uur Nederlandse tijd dicht. Tegen die tijd wordt ook een prognose van de uitslag bekend. Er zijn inmiddels inmiddels zo'n duizend klachten over fraude binnengekomen. Op de diverse stembureaus hangen vandaag 200.000 webcams om het verloop van de stemming vast te leggen. Als Poetin meer dan 50% van de stemmen krijgt is hij direct gekozen. Haalt hij dit percentage niet dan volgt een tweede ronde. Meer dan 100.000 Noord-Koreanen zijn in de hoofdstad Pyongyang de straat opgegaan om te betogen tegen wat zij noemen de verraders uit Zuid-Korea. Ze riepen leuzen tegen de Zuid-Koreaanse president Lee, die volgens de Noord-Koreanen hun leider Kim Jong-un heeft beledigd. Op een militaire basis in Zuid-Korea zouden opruiende posters zijn opgehangen van Kim en zijn overleden vader Kim Jong-il. Ook zijn de Noord-Koreanen woedend over de militaire oefeningen die Zuid-Korea heeft gehouden tijdens de rouwperiode voor Kim Jong-il. In Polen zijn zeker 15 doden gevallen bij een treinongeluk. In het zuiden van het land botsten gisteravond twee treinen frontaal op elkaar. Honderden reddingswerkers zijn ingezet. Om de tientallen gewonden te verzorgen zijn tenten opgezet. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Premier Tusk heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de rampplek. Het weer in het oosten is nog kans op wat zon, maar geleidelijk wordt het overal bewolkt. En vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De files in de Randstad staan bij Utrecht en hebben te maken met de afsluiting dit weekend aan de A27. Vanaf Breda naar Utrecht is de A27 bij knooppunt Lunette weer open. Vanaf Utrecht naar het zuiden is hij nog dicht en gaat hij over een kwartier weer open. Er staan files op de A27 Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht 3 kilometer bij knooppunt Rijnsweert.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 Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Bij Mir bist du ofwel bij Mir bist du schön. Een van oorsprong Jiddisch uh, musical liedje uit de jaren 30, dat door velen is uitgevoerd en hier in de studio vanmorgen door de Amerikaanse zangeres Janice Siegel. Ze is sinds 1972 lid van de fameuze Manhattan Transfer Jazzgroep maar in 1981 begon zij ook een solo carrière. Omdat de meteorologische lente is begonnen, duikt dit hij af en toe ook op in dit programma. Bijvoorbeeld met de sobere uitvoering van Spring Can Really Hang You Up The Most door alt-saxofonist Houston Person en bassist Ron Carter. speciale uitvoering van het Ellington-nummer Caravan. Gezongen door de Amerikaanse jazzvamp Tierney Sutton. Onze rijmers, kunnen we vanmiddag in de krocht dit soort muziek eh, verwachten? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja? Ja, ja zeker. Nou, het zit toch allemaal in de Latijns-Amerikaanse hoek, hè? het Braziliaanse. Ja. ja, en dat gaan we vanmiddag eh, toch ook horen van eh, Lilian Vieira. Met het trio van Johan Waar bestaat dit trio tegenwoordig uit? Nou, vanmiddag is, dat, eh, is het een eh, top, uh, Frits, Frits Landersberg is er slagwerk. Mhm. Erik geniet van een welverdiende vakantie en staat ergens op de lange latten. Maar hij heeft toch wel een goede vervanger in Edwin Corsilius. Die, die, die grote bas gaat bespelen en bestrijken misschien. En Johan Piano. Mhm. Vleugel, liever gezegd. Ja, en Lilian Vieira. En het is toch wel heel bijzonder wat deze dame allemaal eh, doet, eh, heeft gedaan. En waarschijnlijk in de, in, in de toekomst ook nog gaat doen. Ik kijk er, ergens naar, ik kijk er erg naar uit. Eh, ja, ze heeft toch als vocalist bij de, de Cubop City Band van Lucas van Meerwijk gezongen. Ze is geen Nederlandse van nee, Nee, nee, ze is op 23-jarige leeftijd naar, naar Nederland gekomen. Eh, opgegroeid in, eh, in Brazilië. Eh, en, en heeft daar opleiding als verpleegster gedaan. En ze is naar Nederland gekomen met haar toenmalige man, toen de tijd, om die, die verpleegstersopleiding af te ronden. Maar dat is op de een of andere manier niet gelukt. En toen werd er aangeraden om maar eens uh, die zangopleiding te gaan doen. Heeft ze gedaan. afgestudeerd conservatorium Rotterdam. hè dus kent Johan, want, want hier is daar docent. Ja. Ja, en toen heeft het eigenlijk een flinke vlucht genomen. Want ze is toen dat samen afgestudeerd met... Eh, eh, Stefan Schmid, de, de, de, nee, Stefan Kroeger, de, de drummer eh, nu van de Zoeker 103. Die groep hebben ze samen opgericht. Ja, en daarmee toert ze nu over de wereld. En, en doet ze allerlei prachtige dingen. Tsuko 103. Ja, ja, de, de, ze, heeft, zelf wel cd's gemaakt, eh, maar daar heb ik niet aan kunnen komen. Maar het, het zoeken 103 en, en het nummer wat nu voorstaat, dat, eh, ja, dat typeert wel eh, erg goed de stijl van, van zingen. Nunca Kamash. Denk je dat het druk wordt? Ja, dat denk ik ook. we hebben tot nu toe 44 aanmeldingen via internet. Mhm. Dus dat is, dat is best goed eigenlijk. Want ja, kijk, Zoeken 103 kennen een heleboel mensen wel. Maar wie weet dat Lilian Fiera de, de zangeres van Zoeken 103 is. dus het, het, valt bij reuze mee. Maar kennelijk heeft, eerst snakt iedereen een beetje naar uh, eh, Braziliaans eh, plezier op deze beetje grijze, grijze dag. Met lente in het vooruitzicht, hè? Ja, ja, dat is zo. Het is zo. Ja. Eh, Wanneer is het de, de, volgende programmering? Is dat 1 april? Eh, die, dat is een goede. Ja. Ja, in ieder geval de eerste zondag in april. En als dat nou toevallig 1 april is, dan, is het, dan is het 1 april. Ja, dan zou het 1 april zijn. Vincent Koning. Ja, gitaar. Daar stond oorspronkelijk eh, eh, Martijn van Itterson. Maar die toert met het jazzorkest van het Concertgebouw. Dus die, die, is, die is niet in de buurt. Die is met Oom Henk op stap. Ja ja. Met meneer Meutgeert zeggen wij dan. Ja. ja. <laughs> Eh, dus die is het niet. Eh, jammer. Maar goed, eh, Vincent Koning, erg goede gitarist. Dus die gaan we april zien. En daarna sluiten we nog een keer af met David Lukacs. Die dan klarinet gaat spelen. Maar eerst vanmiddag half drie. Krocht. 15 euro. En de studenten 8 euro. En ik denk dat het redelijk druk wordt. Mhm. Ja. Dat verwacht ik wel. Ik verwacht ook een erg goed, een erg goed concert. Ze is niet alleen zangeres, maar ze heeft ook eh, aardig wat acteerwerk gedaan hoor. Bij eh, een, een eh, gouden kalf serie De Negen Dagen van de Gier. Toen de tijd met Jan de Cler, die daar de hoofdrol in speelde. En ze is ambassadrice van IBIS, hè? het Braziliaanse Instituut voor Innovatie in de Sociale Gezondheidszorg. Dus, ik, ik bedoel, het is niet alleen maar niet alleen maar zingen Niet alleen maar eh, pretentieloos eh, eh, zingen en doen. Nee, het, het, het, komt, ze doet veel meer. En dat strekt er toch tot eer, vind ik. En als er nou wat ongelukkigs gebeurt in de krocht, kan zij ingrijpen vanmiddag? Ja, dat wou ik niet zeggen, want... <laughs> maar ja, ja, ja dus dat, maakt niet uit. als je denkt, ik voel me nu goed, maar ik dreig wel te worden. Je kan gewoon komen. Het wordt onmiddellijk opgelost. Ja. <laughs> Eh, je hebt een uh, cd'tje van hem meegebracht. Ja. Waar, gaan we naar luisteren? Naar uh, de, het nummer heet Nunca Más. Nunca Más. Nunca Más. Nunca mais, nunca mais, nunca mais was de pianist met de aanslag van een belastingambtenaar, zo stevig is hij. Monty Alexander met Come Fly With Me. De volgende keer wil ik eens uitvoerig stilstaan bij de componist, wiens muziek het meest in de jazz wordt gespeeld. George Gershwin. Vanmorgen een voorproefje van gitarist Tal Farlow met Strike Up The Band. a bitter bad that comes with a happy tune is your step. Life can be so divine, right up the sunny side of life. Show it, follow it, show you'd ever go You surely get what you need Just direct your feet Right up the sunny side of life The very sunny Come on, come now I know for sure there is a way to be on the sunny side of life. All that you have to do is listen to the song that goes on Tuesday. Yes, it will never ever fade away. We Come on and just see what happens there That happy sound that's coming on Is the sound of a tenor saxophone That is played with heart and soul But Mr. Sunny Stiff Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, comes Our love is on to see the sun But I'm sure I know it's dizzy Blow now do do One doody doody a move a shiri doody a move a boy a move you ba ba doody doody ba ba. Just get your kicks on the side, the sunny side, the groovy side, the fairy side of the street. Nothing like your junk, cause never, will never be bad if you get along like that. Can't you hear the bitter, better, bitter, better sound? For that bitter, better sound is like a tapping sound. Yes, a sound of joy lingering on Over and out Can't you hear The sound of joy and happiness Coming over We're getting to the stars Ship to it, move it through We're Grabbing everything that you never ever give it up Cause you'll get a little money walking on the sunny side of the street You'll never get her wet dinner instead of there So take my clothes, it's time to have a ball Cause I gotta be true when I say that I really go mad if I get my way Be taking a walk on the wonderful side of the road Cause it's all that I really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 Life can be divine on the sunny side of the street. I used to walk Walk in the shade with those blues on parade But I'm not afraid This rover crosses over if I never had one cent I'd be rich as Rockefeller There is gold dust at my feet On the sunny shady on the sunny side of this ringing. She will Daar was zij weer eens, een van mijn favoriete zangeressen van deze tijd. De uit Italië afkomstige, maar in New York beroemd geworden jazzzangeres Roberta Gamberini, die van elk nummer wat bijzonders weet te maken. Een vrouw die een strot durft te laten horen. On the sunny side of the street. We wagen ons even aan een vlug walsje, gespeeld door Art Blakey's Jazz Messengers, waarin op dat moment meespeelden trompetist Freddie Hubbard, trombonist Curtis Fuller, tenorspeler Wayne Shorter pianist Sarah Walton, bassist Jimmy Merritt en uiteraard drummer Blakey. Up, jump, spring. Thank you. and Soul, gespeeld door Benny Carter en zijn band, komt een eind aan deze CFMDS, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Nog niet genoeg van jazz? Ga dan vanmiddag vanaf half drie naar Gebouw de Krocht, naar het concert van de zangeres Lillian Fiera met het trio van Johan Clement.